Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Amerikaan die ervan wordt verdacht dat hij iets te maken heeft met de vermissing van een vrouw op Aruba blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met ruim twee weken verlengd. De vrouw, een Amerikaanse, wordt al twee weken vermist. De man die nu vastzit was met haar op reis. Hij zei dat ze tijdens het snorkelen niet meer boven kwam. De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op. Een zoektocht naar de vrouw van 35 met duikers, boten, helikopters en een vliegtuig leverde niets op en is vorige week stopgezet. In Utrecht zijn drie studenten in een open bus gewond geraakt toen ze met hun hoofd tegen een viaduct aankwamen. Twee van hen zijn zwaar gewond. De studenten stonden rechtop in een open dubbeldekker toen die onder het viaduct doorreed. De bus was in het kader van de vandaag begonnen introductieweek voor studenten gehuurd door een Utrechtse studentenhockeyvereniging. Turkije en Jordanië hebben hun buurland Syrië opgeroepen onmiddellijk te stoppen met het geweld tegen burgers. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken dreigt zelfs met stappen, maar hij zei niet welke. Eerder uitte ook Saudi-Arabië al kritiek op president Assad. Syrische regeringstroepen voeren al dagen aanvallen uit op de kustplaats Latakia. Ook een Palestijns vluchtelingenkamp in die stad ligt onder vuur. Wall Street heeft de stijgende lijn van eind vorige week voortgezet. De Dow Jones-index sloot voor de derde dag op rij hoger, dit keer met 1,9 procent. De goede stemming was onder meer te danken aan de overname door Google van de gsm-tak van Motorola. Ook hebben beleggers hoop op een oplossing van de schuldencrisis in Europa. Er wordt met spanning uitgekeken naar een gesprek komende dag tussen bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. In Amsterdam sloot de AIX met een plus van 0,6 procent.